ouders van de misbruikte kinderen in de Amsterdamse zedenzaak willen dat ze het woord mogen voeren in de rechtszaak. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat mogelijk maken. Er werkt nu aan een wet waarin ouders spreekrecht krijgen, maar het is onzeker of die op tijd klaar is. Steven hoopt nu dat de rechtbank op de wet vooruit wil lopen. Bij de hele oppositie vindt dat de bezuinigingen van het kabinet de zwakste groepen onevenredig gaat treffen. Het Kamerdebat daarover spitste zich toe op de persoonsgebonden budgetten. Volgens de PvdA en GroenLinks heeft premier Rutte vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne toezeggingen gedaan. Maar Rutte zegt dat die verkeerd zijn uitgelegd. Volgens hem neemt het kabinet fatsoenlijke maatregelen om de zorg betaalbaar te houden. Nederland doet niet mee aan de wereldbekerwedstrijden roeien in Hamburg volgende week. Vanwege de uitbraak van de EHEC-bacterie vindt de Roerbond het niet verstandig om de ploeg van tien naar Duitsland te sturen. Duizenden mensen zijn er ziek geworden door de EHEC-bacterie. Zeker 29 mensen zijn overleden. In Nederland zijn acht mensen besmet geraakt met de darmbacterie. Het kabinet voert alle bezuinigingen op de cultuursector in één keer in. De Raad voor Cultuur had voorgesteld om de ingrepen uit te smeren over een langere periode. Maar staatssecretaris Zelstra legt dat advies naast zich neer. Hij blijft ook bij zijn plan om de BTW op toegangskaartjes te verhogen van 6 naar 19 procent. Lege schappen zijn nog steeds de grootste ergernis in de supermarkten, blijkt uit de jaarlijkse enquête van de branchevereniging CBO. Andere veelgenoemde ergernissen zijn lange rijen bij de kassa en artikelen zonder prijs op het schap. Een relatief nieuwe klacht is volgens onderzoekers het lompe gedrag van cashiers, die bijvoorbeeld na het afrekenen de boodschappen op de band samen persen. Dan is weer nog vannacht helder met lokaal kans op een mistbank, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddags van het zuiden uit buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS and storm. Close the door and damn, doesn't Toe to toe Is the thought just tonight that of follow rose. So I come in I reach out my finger because feels like more than this burning Gracias. Thank you. Nice. Don't, don't.